uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer over de miljoenennota... ging het zoals verwacht vaak over de dividendbelasting. Het overgrote deel van de oppositie is tegen het afschaffen ervan. Bijna alle woordvoerders van de oppositiepartijen vinden dat het kabinet met het afschaffen miljarden misloopt... dat beter aan andere zaken besteed kan worden. SP-leider Marijnissen noemde het plan het symbool van een politieke elite... die niet in ten dienste staat van de samenleving. Ook GroenLinks en PvdA vinden dat de coalitie te veel aandacht heeft voor banken en bedrijven en te weinig voor burgers met weinig inkomen. De regeringspartijen spraken hun steun uit voor het afschaffen van de dividendbelasting. Zo zei CDA-leider Buma dat als de dividendbelasting blijft... de kans groot is dat bedrijven vertrekken waardoor er minder banen beschikbaar zijn. Premier Rutte antwoordt de Kamer vrijdag. Wereldwijd is het aantal terroristische aanslagen vorig jaar gedaald... met bijna een kwart naar zo'n 9600 aanslagen. Daarbij kwamen in totaal 19.000 mensen om het leven. En dat is een nog grotere daling ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal aanslagen en doden is nu terug op het niveau van rond 2013... meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De politie mag weggebruikers die keer op keer worden betrapt op hufterig gedrag... gericht volgen... De rechtbank in Utrecht heeft dat gezegd. Een man van 21 uit Leusden met een flink dossier aan verkeersovertredingen... werd vanwege die overtredingen extra gevolgd. De man werd betrapt op 70 km per uur te hard rijden en bumperkleven. Daar werd hij vandaag voor veroordeeld. Volgens de rechter valt de actie namelijk binnen de politiewet. Ajax heeft de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen AEK Athene ruim gewonnen. In Amsterdam werd het 3-0... Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Taliafico, Van de Beek en opnieuw de Argentijn Taliafico waren de doelpuntenmakers. Het weer, het blijft vannacht stevig waaien. In het noorden kan wat regen vallen. Temperaturen liggen tussen de 17 en 14 graden.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 but I could only sigh. piece of grass walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come Cause the ending's just too hard to take I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. Stories always end if you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it.